Jij als een zest. Als jij touwen zweten zou. is making out my samen verder gaan. Oh, kunnen wij de wereld aan? We laten zelfs de afwas wat het is. En zweven wij de maan.